Mark Hokker met het NOS Journaal. President Trump komt volgende week met een nieuw decreet om de Amerikanen te beschermen, zei hij op een persconferentie in het Witte Huis. En zei er niet bij hoe die maatregelen eruit komen te zien. Vorige week werd een decreet ongeldig verklaard om moslims uit zeven landen de toegang tot Amerika te verbieden. Trump sprak ook over het ontslag van veiligheidsadviseur Michael Flynn Volgens Trump heeft Flynn niets fout gedaan toen hij belde met de Russische ambassadeur over de sancties tegen Rusland. De reden om Flynn te ontslaan was dat hij niet de waarheid had gesproken tegen vicepresident Pence. Het aanvullend pensioen van zo'n duizend voormalige Europarlementariërs wordt niet gekort, ook al kampt het fonds met grote tekorten, meldt Nieuwsuur. Het pensioenfonds van het Europarlement heeft nu een dekkingsgraad van 37 procent. De pensioenuitkering kan in Nederland al gekort worden wanneer de dekkingsgraad onder de 105% daalt. De pensioenen in Brussel zijn vorig jaar ondanks het tekort opnieuw verhoogd. Bij een zelfmoordaanslag op een soefistisch heiligdom in het zuiden van Pakistan zijn zeker 72 mensen om het leven gekomen. Media in Pakistan zeggen dat de dader eerst een granaat in de mensenmenigte gooide voor hij zichzelf opblies. waren veel mensen aanwezig voor het donderdagavondritueel, een belangrijke avond voor soefisten. Staatssecretaris Van Dam wil dat pluimveeslachthuizen zich beter aan de regels houden. Volgens Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is er nog steeds veel mis. Zo dus gaat het vaak fout met het reinigen van vervoermiddelen, het schoonhouden van apparatuur en met de persoonlijke hygiëne van het personeel. Ook het welzijn van de dieren moet beter, vindt Van Dam. Het weer, opklaringen, al komt er geleidelijk meer bewolking... en vooral in het noorden kan er wat regen vallen. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 4. Morgen is er vrij veel bewolking en ook nog kans op wat regen.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 Want dan komt hij echt in de handel. Hij heeft dus afgelopen maandag dat voor een deel laten horen in, nou ja, in de Melkweg met compleet een band. Eh, wat eh, gaat hij dan eh, de komende tijd doen? Nou, hij zal dan op het cultuurpodium, dat is vanavond in de Zoetermeer, zal hij daar het nodige doen. En zondag is hij bij Leo Blokhuis te gast in een Radio 2-programma op NPO Radio 2. Dan in de W2 in Den Bosch. We2, zo heet hij ook. Gigant in Apeldoorn, dat is in maart. En dan nog in Leiden. En dan is er nog een festival in de Cavern Club in Liverpool. Dat zegt mij ook wel wat. Liverpool is zeker een hele mooie stad als het gaat om muziek. En ook geschiedenis natuurlijk. Eh, welkom, uh, natuurlijk dank aan onze vriend eh, Thomas de Jong... die dan weer geweest is met CFM Jong. En wij gaan naar afgelopen vrijdag... wat zeg ik? Niet afgelopen vrijdag, maar vrijdag 3 februari... want toen was het de vierde voorronde van de Rob Akta Award. We hebben de compilatie klaarstaan. En tot u spreekt de heer P.P. Fischer. helemaal de weg hebt weten te vinden naar ons feestje. En daarom welkom bij de vierde en laatste voorronde van de Rob Acta Awards jaargang 2016-2017. En aangezien het eh, voor de band niet echt makkelijk eh, valt om om dit tijdstip te beginnen, is mijn verzoek aan u, zoals altijd eigenlijk. Kom onmiddellijk naar voren en geniet mee. Doe mee! Beleef het intens en ruik de muzikanten zoals ze in het echt ruiken. Echte muziek gemaakt door echte mensen, voor echte mensen. En met echte instrumenten, jawel. Aan het eind van deze avond weten wij wie er allemaal in de finale gaan spelen. Er zijn zes finalisten op 17 maart te bewonderen in de grote zaal hierboven. Maar nu weten we er pas drie. Dus aan het eind van de avond komen er nog drie bij. Rete spannend avondje kan je dus zeggen. En daarom staat de band die nu staat te Popel om te beginnen. Ook eh, een klein beetje met de kont te draaien. Dus ik hou het kort, zodat we van plek kunnen. De biografie van deze band begint met groots, getalenteerd, entertaining en vocaal vuurwerk. Het maken van muziek voelt niet als hobby of werk, maar is een noodzaak. Catchy popmuziek met soul en een elektronische invloeden. Gewapend met deze killer band weet deze man gevoelige powerballads en opzwepende dansbare uptempo songs de tent op zijn kop te zetten. Are you ready to go? Geef een applaus voor Chris Allen! will run, today I will hide, today I will enjoy the outside Until there's no more money left to borrow, but tomorrow I play more games than I did as a child. Whenever I'm around, the cuffs are down. Court cases being filed from being young and wild. Still my wheels down a dead bumper cars. I hit a run that is running in hundred Always running on the empty stars. Always running from this world of lies. Oh, oh, oh, oh. I'm gonna pay bills with rent instead of burning the letter that is sent. heaven. That's a tomorrow will be better. It will be better. It will be better. From a counting, I did it the surface. Only smiling and laughing at the surface. I face consequences hard to work with. Face questions like, was it all worth it? Hot longer than a day for hide and seek. Times a day, sometimes a week. I'm always hiding from the customer. Always hiding the tears I bleed. Ain't I? hand. I'm gonna pay this with brand instead of burning the middle building. Today I might do whatever, but I'ma make that commitment that tomorrow will be better. Will be better. Today I might do whatever, but I'ma make a commitment. de eerste die wij eh, hebben gezien vanavond bij de vierde voorronde van de Rob Agda want daar gaat het om, eh, is Chris Allen. Ja, maar die hebben wij natuurlijk gehad in, eh, in april 2016 bij ons in Alternative FM. Nou, ik, ik heb genoten. Oh, wat gek. Ja, ja vandaag de eerste vierde voorronde voor mij. Dus eh, we hebben net de showcase gehad. Dat was zo leuk om te doen. Ja, zeker. Ik heb, eh, in april heb ik dus bij jullie een paar nummers van gedaan die ik ook net gedaan heb. Maar nu gewoon met de hele bandbezetting en lekker knallen en poppodium. Dus eh, ja, helemaal te gek. Dat klinkt inderdaad wat anders dan wat wij bij ons in de studio hebben gehad. Ja, ja zeker. Het is nu echt, ik was toen echt akoestisch alleen met Erik. En nu met vijf andere bandleden erbij en nieuwe arrangementen. Dus eh, ja, alleen maar knallen. Eh, toen zag ik ook nog wat, want dat weten de mensen dan weer eh, niet helemaal. Maar er schijnt ook iets te circuleren op de sociale media met koffietijd. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ik heb afgelopen vrijdag 27 januari mijn allereerste single gereleased. Op alle diverse kanalen. En ik mocht hem... te zaakjes primeuren bij koffietijd in de ochtend. Dus ja, vandaar. Ja. Eh, is dat, natuurlijk, dat is natuurlijk wel fijn als je zo'n eh, podium hebt eh, om even je single een beetje een, ja, een soort pitch te geven. Ja, zeker. Ik was ook super blij om dat te doen. Ik kwam met een heel koor ook. En het mooie is, na afloop van de uitzending, toen zag ik dat mijn single Will Be Better dus 30 minuten in de top 50 van iTunes stond. dat is voor mij best wel een hitnotering al natuurlijk. Dus ja. Ehm, is dit nog maar het begin? Dit is zeker nog een begin. Er komt zoveel meer aan, maar eh, het is voor mij een hele goede start. Wat heb je met Soul? Wat ik met Soul heb? Eh, heel veel. Ik heb er vroeger eh, veel naar geluisterd ook. En daar, die invloeden, invloeden nemen natuurlijk mee in je eigen muziek. En hetgeen wat ik nu maak, gewoon energieke, energieke popmuziek met verschillende invloeden. Dus ook met Soul, maar ook met rock en ook met andere invloeden. Dat kwam er natuurlijk wel vandaag wel uit. Ja, ik hoop het wel. Zeker, dat is wel onze bedoeling. Is het ook niet een beetje, ja, af en toe een beetje lastig dat je dan als eerste moet beginnen en eh, dat je dan eh, ja, met een heel sumier publiekje zit? Ja, natuurlijk. Dat is altijd even te eh, is een beetje lastig, maar hetgeen wat er stond deed er enthousiast mee en ik zag ze allemaal met glimlach kijken. Dus dat is voor mij al echt helemaal te gek. Dus ja. Goed, nog even, ik kan me niet voorstellen dat, eh, dat de mensen nog niet weten waar jij op eh, te vinden bent. Ik kan me dat echt niet voorstellen, maar zeg het toch maar. Nou, ik ben te vinden op Facebook, mijn Facebookpagina, facebook.com slash official Chris Allen. Op Instagram Chris Allen onderstreepje, op Twitter, ik kan me overal vinden. Dankjewel. Dankjewel. But it's wrong with the way From the top to the bottom to the age Where we say we are born and raised But I know that it's not the same On my own all alone will hate I don't mind it all to say I need you next to me, alright We're crashing in waves of sunlight We're sailing away, alright some love and hate With the time will evaporate But I'm sure you can hope to stay Locked inside from memories Yesterday was another age I couldn't walk, couldn't talk, no hate From the top to the bottom to the age Really don't mind to say alright We crashing in waves of sunlight We're sailing love what is and what is right, what is wrong is the way. From the top to the bottom to the age, and when we say we are born and raised, I better know that it's not the same. And on my own, all alone, both hate. I told mine and all the same. I need you next to me. Alright, crashing the waves of sunlight, sailing away. Alright, crashing in waves of sunlight coming of age, We're crashing in waves of sunlight. We're laatste nummer toegekomen. Voor het laatste nummer ingaan. Kom even een stukje naar voren. Kom allemaal even een stukje naar voren. Alright. En ik wil al je handjes zien. Al je handjes ook komen en ik zie jullie wel. Al handjes. not high. But that so quick I shall make me feel like I'm in this castle blue. I never felt like this way before. I don't wanna stop this game no more. Couldn't think I've ever seen my queen. Oh babe, oh babe, I knew it very right from the start. Say, oh, yeah, tell me, tell me, how where can I find a queen? When I first saw you walking down the street with your high heels, so you turned up my heat. You light up my world, there's no other lady. If it's up to me, i walk it down the road. Well, can't you see we're a perfect fit? You just got it and me. I got this feeling so strong. This is where I belong. And don't blame, and don't blame. I knew it every right from the start. Oh, you gotta tell, tell me how back can I find a key to run. I will call. I will do anything just to have your love. I will run. Oh, please, I want your love. I will run. I will call. I will do anything just to have your love. Jawel, zoals ik eh, zojuist al beloofd heb, een heel gevarieerd aanbod. Zo hadden we bij de eerste band van vanavond natuurlijk een hele mooie sophisticated music. En dan gaan we nu weer verder met psychedelische punk, funk, blues, rock. Het staat hier echt een hele mond vol, maar het is in één keer uitgerold, gelukkig. Ze combineren het beste van deze werelden in hun wervelende, energieke en toch gevarieerde stijl van muziek maken. Alhoewel het nog een jonge band is, kennen deze heren elkaar al jaren. Wie is Tom ook alweer van jullie? Nou, jij kent de rest eh, van school eigenlijk. Gewoon. Je bent de grote gemene de binnen de factor. En daarom is het maar goed dat je drums speelt natuurlijk. Na een paar succesvolle jam sessies werd deze band in de zomer van 2015 gevormd. Kom wat dichterbij en geniet ervan. Kom op, doe het voor mij. Geef een applaus voor Mr. Stone en de Black Dog. en de Black Dogs. En dan eh, zie ik drie heren. Waarvan ik eh, de, de eerste, ja, dat is Jabbo. Die heb ik al, eh, die heb ik al even gesproken voordat, voordat hij het podium op moest. Want als ik even naar de muziek luister, er zitten toch ook wel een aantal riffs uit de jaren 60. Ik zou bijna zeggen, het zijn gasten die, die we kennen uit de Haagse beat scene uit die periode. Ja, vet, vet hoor. Raad maar waar de naam vandaan komt. Ja, waar komt dat vandaan? Oh, Mr. Stone. Stone, Stones. <laughs> en eh, Black Dogs. Black Dog. en nummer. Ja, je, mag, eh, je hoeft niet eh, te veel in die microfoon te in ieder geval. <laughs> maar, oh, sorry. Ja, dat geeft niet. De hint voor de, voor de luisteraars. Ja, nee, maar is het, is, hebben jullie een beetje ook naar de jaren 60 zitten luisteren? Naar die illustere bands die, die in Den Haag ooit heeft voortgebracht? Ja, ja, ja, zeker. Ook heel veel... Ehm, ja, eigenlijk oh, alles uit de jaren 60 vind ik vet. Ja? Golden Ja, ja. De oude Golden Earring. Ja. Ray Love. Dat is jaren 70 zelfs al. Ja. <laughs> dat was een beetje mijn inspiratie nu voor drummen. Meen je niet? Ja, ja. Heb je ook nog wel eens les eh, gehad van Cesar Zuiderwijk of niet? Nee, nee, nee, zeker niet. niet. Maar ik bewonder je hem? Ja, dat wel. Ja. Ben ik een keer naar een drumclinic geweest in een theater. Hij doet van die theater drumclinics. Ben ik een keer naartoe geweest. Maar voor de rest eh, niet. Nee, oké, maar goed. Eh, eh, dan zie ik eh, jullie met, met drie mannen. Het lijkt wel alsof jullie met, met z'n zes op het podium staan. <laughs> ja, wat het de versterkers op elf staan. No pun intended. <laughs> let me kill, mister. <laughs> Is dat een beetje, ook een beetje handelsmerk van jullie of niet? Nou, volgens mij, we spelen altijd best wel hard eigenlijk. Ja, ja we proberen het altijd wel lekker vrolijk te maken. Als we anderhalf uur spelen, als we anderhalf uur spelen, houden we dit niet vol. Dus... Als we 20 minuten spelen zoals nu, dan gooien we alles in 20 minuten. En als we anderhalf uur spelen, we, geven we alles in anderhalf uur. Zeg maar. Een beetje, ja, dat noemen ze met een mooi woord comprimeren. Dat, dat ja, oké. Maar alles eh, zit, ook in een energiek optreden zoals wat jullie net ook eh, hebben laten zien. Ja, ja, ja. Dat is, uh, wel een beetje ook te variëren. Alleen maar hard werkt ook niet natuurlijk. Je moet een beetje... Die, die, voorliefde voor die muziek nog eventjes. Hè? Want uh, het is, het is, ja, er zit ook wat... Eh, hè, Mr. Stone, die is ook meteen een beetje stoner, zou ik ook bijna willen zeggen. Ja, ja ik hou heel van stoner rock. Wel allemaal Queens of the Stone Age. Eh, een beetje zat er ook Desert scene, een beetje. Ja, ja, ja. Zo vet. Uh, dat zijn een beetje eigenlijk van de, de, muziek, de van, van... Nou, dat kunnen wij eigenlijk ook wel. Ja, ja beslist. Waar willen jullie eigenlijk over een paar jaar zijn eigenlijk? Nou, ik denk dat we zeker wel de grote eh, festivals willen spelen, denk ik. Is dat echt een eh, doel? Ja, zeker. Waarom niet? Ik bedoel, op festivals spelen vind ik het leukste wat er is. Oké, eh, nog even voor de, mensen die dit horen in die vierde voorronde. Want als wij die compilatie uitzenden bij ons bij Alternative FM... dan willen ze natuurlijk wel weten waar jullie op te vinden zijn op het wereldwijde web. Op Facebook, op YouTube en sinds vandaag ook op onze website www.mrstone zonder punten of strepen. MR Stone en Dank je Ja, graag gedaan. Dit volgende nummer eh, hopen wij eh, deze eh, lente te releasen als onze nieuwe single. Met videoclip. Met videoclip. Dus ehm, hou ons in de gaten, zou ik zeggen. I know she knows. up over you. We'll think of you, one life, some kind of you. When everything fine it's what we will say. Still be hoping we'll be with you someday. I've been there before. I'm sorry, but you just can't stay. Oh, you just can't stay. Oh, you just can't stay. Oh, you just can't stay. You just can't stay. Oh, you just can't stay. Oh, you just can't stay. Oh, you just can't stay. Yeah, you just can't stay. Oh, you just can't stay. Just can't stay. Yeah. But for you, I know she knows, you know, but I don't know. You know who knows? I know she knows, you know, but I don't mind. You know who knows? Maybe we'll break up. But for you, I know she knows, you know, but I don't mind. You know, maybe we'll break up over you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Lekker! Rock roll Dat eh, psychedelische punk, funk, blues rock alle kanten op, jongens en meisjes, dames en heren. Mr. Stone en de Black Rock. Die thee kwam er niet helemaal lekker uit. Weet je? Dat zijn allemaal enthousiasme. Hey, jij, jij, riep net iets in de microfoon. Of is er wat terug te vinden op het eh, internationale wereldwijde web? Wat, waar? www.mrstoneandtheblackdogs.com Dus MR Stone and the Black Dogs. Zonder iets ertussen. Gewoon letters.com. Juist, we gaan hem allemaal even terugluisteren. Dank jullie wel, jongens. Eh, dus allemaal eh, kan je dit nog eens <laughs> even terugbeleven. Trouwens ook allemaal via de radio. Het wordt ook live uitgezonden vandaag, maar daarover straks meer. We gaan uh, eh, 10 minuten ombouwen en we zijn zo dadelijk terug met de derde band van vanavond. We blijven even rocken, maar dan weer een hele andere invalshoek van het rocken. Eh, let op het intro vooral. Tot zo! had ik begrepen dat P.P. Fischer dit eh, ook zou aankondigen. Maar dat doet hij dus niet. Dit is de derde band die optrad. Avalanche. earth ruins all. Seeking shelter, misery takes it all. Trying to see an enemy, hiding in my soul, so that we can, so we troubled waves, coercive force pulling and drowned by fearless morons. Neptune. threatening world. ben een beetje gepromoveerd, want ik zit eh, nu in een hele rustige kleedkamer van het patronaat. Eh, de derde band, eh, Avalanche. Magiel, wat, wat hebben jullie allemaal gedaan net? We hebben heerlijk muziek gemaakt. Ja. 20 minuutjes heerlijk geknald. Lekker publiek vermaakt, onszelf vermaakt. Klonk een beetje raar, maar heerlijk. Uh, Jasper, hoe lang bestaan jullie al? Drie, vier, vier jaar ga ik zeggen. En deze formatie een jaartje. Oh, dus eh, er zijn al eh, wat eh, wisselingen van de wachten geweest. Ja, ja, we hadden eerst een andere zangeres. En op een gegeven moment liepen onze muzikale interesses uit elkaar. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe zangeres. En die doet nu een jaartje fantastisch mee. Hoe, hoe belangrijk is die zangeres? Onwijs. Wat zeg je, Daan? Kom wel even naar je toe nog. Ik zei 100.000, zei ik. 100.000 gewoon. Eenheidloos. Eenheidsloos. Oké, oké, oké, oké. Ja, <laughs> dus, dus, dus, dus jouw, inbreng, eh, jouw inbreng is dan eh, toch eh, van onschatbare waarde. Ja. <laughs> ja. Nee, maar want, want hoe, hoe, hoe ben jij bij, die, bij Avalanche dan verzuild geraakt? Nou, ik werd zeg maar 21 jaar geleden, 22 jaar geleden bijna geboren. En eh, toen dacht ik ineens, goh, laat ik in een band gaan die Avalanche heet. Ja, ja. Ja, ja. Eh, maar voor, heb, je, heb je niet eh, eerder dan ook nog wat andere dingen gedaan? Nee. <laughs> nee maar eh, ik, ik, ik, kan me voorstellen van, van ja, eh, er wordt net gezegd, uh, er is een nieuwe zangeres uh, bijgekomen. Hoe belangrijk is jouw inbreng dan? Nou, 100.000. Dat, zei, dat zijn daden. <laughs> Eenheid. het leuke is, als dit wordt uitgezonden, de dag, ben jij jarig. Ja, dan ben ik dus al 22 jaar op deze aardbol. <laughs> 16 ah, februari. Dat weet je oh, toch wel? Ja, nee, het bij me museum. Je geeft zoveel feestjes. Ik op een gegeven moment je het niet meer. Uh, eh, Avalanche is een beetje de, wat dat betreft eh, de agenda eh, kwijt. Maar hebben jullie al, al wat iedere optredens nog gedaan? We hebben wel, ja, we hebben in die jaren dat we actief zijn wel wat eerder optredens gedaan. Ja. materiaal is, waar hebben jullie dat al uitgebracht? we hebben een, een EP'tje gemaakt. Dat was nog met de vorige zangeres. die staat op Spotify en iTunes. En die verkopen we ook gewoon eh, zijn jullie dan met eh, de nieuwe zangeres eh, nu ook bezig om nieuwe materialen bij elkaar ja, nou, te harken vind ik een beetje on, on, maar nieuwe materiaal te schrijven? Te creëren, zeker. Ja, ja. creatief proces. Ja. nee, daar zijn we heel veel mee bezig ja, op het moment. Ehm, ja, waar, waar, letten jullie dan op? Nou, we zijn nu een, aan het schrijven met het idee van een conceptalbum. Mhm daar werken we een beetje naartoe. En eh, eh, eh, proberen we een beetje dezelfde stijl te houden, hetzelfde onderwerp. Oké. Okay. voor de mensen die nog hier mee zitten te luisteren in de compilatieuitzending, waar zijn jullie op het wereldwijde web te vinden? Op, op avalanchemusic.nl. Dankjewel. Graag gedaan. can harm you more. waren ze dus Avalanche. Eh, de derde act eh, van eh, deze Rob Akda avond. ik moet er ook bij zeggen... Ik ben al een beetje stiekem toch een beetje verliefd op deze band geworden. Ja, klinkt gek, maar nu ik het <laughs> even terug hoor. Het is toch wel een beetje... Ja, het, muziek is ook een beetje een kwestie van smaak. En dit smaakt wel een beetje voor, voor mijn persoon. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. Eh, nou ja, we hebben dus eh, ruimte. Straks eh, in het tweede uur is de compilatie nog korter. Dus dan hebben we nog meer ruimte. Ehm, wat ik nu ga doen is al een track draaien van het album van Rogier Pelgrim. Die, die heb ik binnengekregen omdat ik er een beetje ook aan heb meebetaald. Birds and Busy People heet het ding. En de, de nadere informatie zal ik straks er nog wel even bij zetten. Hier is Young Heart. way zal hij zijn eh, album gaan presenteren in Luxor. Dan, eh, dat is in Arnhem, daar doet hij dat. En dan eh, kun je alles nog een keer van Busy en People, wat, wat nog meer. Busy, nou ja, ik ben de titel al alweer kwijt. Het is zo snel gaat het alweer, maar ik kom er zo dadelijk wel even op terug.